Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het werd bij een boerenblokkade in Heerenveen veel te link, zegt de politiebond. Gisteravond stond er een blokkade van trekkers op een snelwegoprit vlakbij Heerenveen. Een van de trekkers wilde op agenten inrijden, zegt de politie. Ja, we hebben contact met diverse politiemensen eh, gehad. En ehm, <clears throat> nou, dat is een hele dreigende situatie. Maar ik roep wel op dat de rechtsstaat zijn werk eh, kan doen. Eh, dat, dit, eh, dat dit echt onderzocht wordt onafhankelijk door Rijksrecherche en OM. Want ik zie nu toch wel heel veel reacties van mensen die nu al een oordeel klaar hebben. De politie schoot als waarschuwing, maar er werd ook gericht geschoten op een trekker. Niemand raakte gewond. Wel zijn drie mensen opgepakt. Ook nu is er weer een blokkade bij het distributiecentrum van Aldi in Drachten... staan een paar trekkers voor de ingang. Mensen met een laag inkomen krijgen mogelijk iets meer energietoeslag. Het kabinet gaat samen met gemeenten kijken of het lukt om ze 500 euro extra te geven. In totaal gaat het om ongeveer een miljoen mensen. De Tweede Kamer wilde een veel grotere groep extra geld geven... maar volgens premier Rutte kan de Belastingdienst dat er niet meer bij hebben. Is de oppositie woedend over? De eigen coalitie tot de hele oppositie wilde dat u meer doet. En u steekt een dikke middelvinger naar Nederland op. U verschuilt zich achter de uitvoering. En dat is echt volstrekte nonsens. Mensen met een laag inkomen krijgen sowieso 800 euro compensatie. En kinderen die willen buiten spelen of een balletje willen trappen... kunnen hun gang gaan bij een kruifkoord of een Crycheck Playground. En sinds vandaag komt daar de Bibian Mental Playground bij. Speciaal voor kinderen met een lichamelijke beperking. Drievoudig Paralympisch kampioen snowboarder Mental heeft de speelplekken zelf bedacht... voordat ze vorig jaar overleed. Dat het veldje er nu ook echt komt is iets waar ze erg blij mee zou zijn geweest, zegt haar man Edwin. Het is Bibians grootste droom dat eh, kinderen met en zonder lichamelijke beperking kunnen samenspelen. En eh, er wordt wel steeds meer gewerkt aan speelplaatsen met de inclusie. Alleen wij hebben ervoor gezorgd dat ook eh, mensen in een rolstoel, mensen met een prothesebeen er plezier kunnen hebben. En we proberen daar ook zoveel mogelijk te promoten... om dat echt samen met hun valide vriendjes te doen. De eerste wordt vanmiddag geopend in Hilversum. Maar als het aan Edwin ligt, komt er in elke provincie een veldje. Het weer. Eerst lekker zonnig. Vanmiddag trekt het dicht. In het noorden kan een buitje vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB.